is voorgeleid aan de rechter... Dat gebeurde in het ziekenhuis in Michigan waar hij wordt verpleegd. De verdachte zat met handboeien om in een rolstoel, met verband om zijn polsen en een deken over zijn benen. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het toestel wilde opblazen met pentriet, een zeer explosief poeder. Vicepremier Bos heeft gebeld met een Nederlander die in het toestel van Noordwest Delta een rol speelde. Jasper Schuringa overmeesterde de Nigeriaan en wist daarna samen met een bemanningslid hem in de boeien te slaan. Bos heeft dan Schuringa zijn waardering laten blijken voor wat hij heeft gedaan. In Kroatië zijn vandaag presidentsverkiezingen en die draaien vooral om de economische crisis en de strijd tegen de corruptie. Dat laatste punt is van belang om lid te kunnen worden van de Europese Unie. Iets wat bijna alle kandidaten willen. Koploper in de peilingen is de sociaal-democratische jurist en componist Josipovic. De president van Kroatië heeft weinig politieke macht, maar is wel opperbevelhebber. De drie onderzoekers die drie dagen vastzaten in een grot in Zuid-Frankrijk hebben zichzelf kunnen bevrijden. Ze waren in de Pyreneeën op 700 meter diepte bezig een kloof in kaart te brengen. Door een plotselinge stijging van het water werd woensdag de enige uitgang geblokkeerd. Gisteren zakte het water weer en konden de drie de kloof uit. Een Amerikaanse religieuze activist is Noord-Korea binnengekomen. Hij stak vanuit China een bevroren grensrivier over, terwijl die schreeuwde dat hij Gods liefde kwam brengen. De Amerikaan van Koreaanse afkomst zei afgelopen week dat hij zich als christen verplicht voelt om de reis naar Noord-Korea te maken en dat hij niet wil dat de Amerikaanse regering probeert hem vrij te krijgen. Het weer, eerst nog kans op gladheid.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 Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming a new life. Take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer. I gotta start a new life. You've been many things, but most of all, a good secretary to me. Address it to my wife. Say I won't be coming home. I gotta start a new life. Take a letter, Maria. Address it to my wife. Send a copy to my lawyer. I gotta start a new life. When a man loves a woman, it's hard to understand that she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter for real, address it to my wife. out there is that we have a distribution here through Lucky Dice Music in Netherlands. They have a website, and it's also in some of the shops here in town. They can also go to my website at campenner.com, and then there's links you can buy it online. But I know there are some shops in in Netherlands that have it, but Lucky Dice Records has it online as well.